uur. Morat Wakili met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger brengt eigen burgers in gevaar... door bases te bouwen en wapensystemen te gebruiken... in woonwijken, scholen en ziekenhuizen. Door die tactieken maakt Oekraïne burgerlocaties... tot doelen van Russische aanvallen, zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie deed tussen april en juli onderzoek naar Russische aanvallen op bijvoorbeeld ziekenhuizen. Er bleek dat die aanvallen vaak waren voorafgegaan door Oekraïense beschietingen uit diezelfde ziekenhuizen. Daarmee schendt Oekraïne het internationale recht, zegt Amnesty. Boerenbelangenorganisatie LTO gaat vrijdag namens de sector... een gezamenlijke boodschap overbrengen aan het kabinet. Dat is de uitkomst van overleg tussen diverse landbouwactiegroepen en organisaties. Aan dat overleg deden ook actiegroepen als Agractie en Farmers Defence Force mee. In een gezamenlijke verklaring staat dat de boeren geen vertrouwen hebben in het overleg... dat vrijdag wordt gehouden onder leiding van stikstofbemiddelaar Remkes. Toch gaat LTO erheen. Na afloop zullen de boeren verdere stappen afstemmen, staat in de verklaring. Het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over de regio nagorno karabach lijkt te zijn opgeleid. Bij gevechten zijn drie militairen om het leven gekomen. Dat was in een corridor die nagorno karabach verbindt met Armenië. Twee Armeense militairen kwamen om en 14 raakten gewond, meldt het leger van nagorno karabach Aan de kant van Azerbeidzjan werd één soldaat gedood, stelt het ministerie van Defensie daar. Jasper Sillissen keert terug in de eredivisie. De 33-jarige doelman zal van Valencia overstappen naar NEC. Als hij de medische keuring doorstaat, wordt Sillissen waarschijnlijk komende dag gepresenteerd in Nijmegen. Sillissen doorliep de jeugdopleiding van NEC en maakte daar zijn debuut in het betaalde voetbal. Via Ajax en FC Barcelona kwam hij in 2019 bij Valencia terecht. En dan het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig. Vanmiddag is het 25 tot 33 graden. S'avonds kunnen in het zuidoosten een paar onweersbuien overtrekken. Mogelijk met hagel en windstoten.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 Tell them I just been shot down and the bullets fight to take. It's as hard as these four walls I wanna break. Mm -hmm. I told the cops you wasn't here tonight. I'm in real big trouble. Lord knows I'm in trouble. this is the kind of love that the old folks used to warn me about. I'm in trouble. You got anything to say, girl? Someone please call 911. Pick up the phone, yo. Tell them I just got shot Tell them I just got shot I blew blood, y'all.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 So where did you go? I lost count of the days, so lost in a haze. Wherever I go, I feel you. You say you needed some time to go back and find you. How could I know? Well, tell me you love me, or tell me you're leaving.